Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben hogere importheffingen aangekondigd... op bepaalde producten uit Duitsland en Frankrijk. Bijvoorbeeld op wijnen en vliegtuigonderdelen. Aanleiding is een al jaren slepende handelsruzie. Die draait om subsidies die de EU geeft aan de Europese vliegtuigbouwer Airbus en die de VS geeft aan het Amerikaanse bedrijf Boeing. Beide partijen vinden andermans subsidie oneerlijk en verhogen daarom met enige regelmaat de tarieven voor elkaars producten. De Britse koningin Elizabeth heeft haar handtekening gezet onder de handelsovereenkomst met de Europese Unie. Dat deed ze nadat zowel het Hogerhuis als het Lagerhuis met de deal had ingestemd. Nu kunnen de Britten op 1 januari de Europese interne markt verlaten, zoals afgesproken. Het akkoord werd vorige week donderdag gesloten na lange onderhandelingen. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over visserij en over hoe bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk en de EU eerlijke handel met elkaar kunnen blijven voeren. De enige goedkeuring die nu nog nodig is, is die van het Europees Parlement. En die komt waarschijnlijk in februari. In Veen hebben drie mannen vlak voor middernacht een boete gekregen... omdat ze zich niet hielden aan een noodverordening in de Brabantse plaats. In Veen geldt een samenscholingsverbod voor groepen van meer dan twee personen... en kunnen mensen van buiten het dorp worden geweerd. De bekeurde mannen komen uit Gorkum, zo'n 20 kilometer verderop. De extra maatregelen zijn ingesteld omdat het al een aantal dagen onrustig is in Veen. In het Limburgse Tegelen heeft de mobiele eenheid samen met de politie een eind gemaakt aan een illegaal feest in een bedrijfspand. De politie was daar eerder op de avond al naartoe gegaan, maar de organisator weigerde het feest stil te leggen. En daarop werd de mobiele eenheid opgeroepen. De actie verliep verder rustig. In het pand waren ongeveer 40 mensen aanwezig, vijf mensen zijn aangehouden. Het weer. Vannacht kan het enige tijd regenen, met name in het zuiden. Het is ongeveer 2 graden. Oudejaarsdag wordt bewolkt. Vooral in het zuidoosten kan er regen of natte sneeuw vallen. Op sommige plekken kan het even wit worden.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 Day and night, all the time, I can't deny it, I'm thinking of you. The first time I saw you, I felt your heart so this I promise you. tell you that I love you. Forever you'll be mine. A love that's filled with understanding.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 fluffy little puppy probably think I'm crazy, but I bought that little pup. I knew my kids would love him. As I picked him up, I couldn't wait to get him home so that they could see that fluffy little puppy there beneath the Christmas tree. Merry Christmas, children. Filipinas. Hey. I want a girl like Shakira. Hey. Esa latina está rica. Ah. I want a family chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita. Elegante señorita. Girl, I want you when I need ya. All of my life, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real, for real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Hot caliente off the mira. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. I'm ah, looking for a girl like me. Oye mami, estoy buscando una chica, sí. Oye mami, estoy buscando una chica. shocky. Baby, drop it low on top me. Electric feels so shock me. Your hips don't lie, they rock me. Baby, come get me, you got me. Oye, mami, ven aquí. You know I'm like it what I see. Muévelo, muévelo, muévelo, I see. Yo quiero una mujer, una princesa no tiene paveres. A chick with no boundaries, that's that for what it. When nothing in la cama, she good in the bed. A girl that be using her head to use the cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otra, si eso es. So they tell me that you're looking for that you love me. Latinas, Latinas, shock, shock, shock it up, shock, shock, shock it up. I like Latinas, ones who look like Selena, shake a bunda like Anita, morenas that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas, in East LA I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana.